7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de demonstratie op de Dam in Amsterdam tegen politiegeweld in de VS... wordt de anderhalve meter regel genegeerd staat er bomvol. Er zijn vele honderden demonstranten aanwezig. In het begin van de protest werd er nog wel afstand gehouden, maar al snel niet meer. De gemeente zegt dat er geen boetes worden uitgedeeld, maar dat er wel mensen worden aangesproken. Er zijn protestborden met teksten als Black Lives Matter en oproepen voor gelijke rechten. Aanleiding voor het protest in Amsterdam is de dood van de zwarte arrestant George Floyd in Minneapolis. In Spanje zijn vandaag geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. En dat is de eerste keer sinds 5 maart. Er zijn 71 nieuwe besmettingen geregistreerd. De Spaanse gezondheidsautoriteiten noemen de cijfers bemoedigend. Sinds het begin van de pandemie zijn in Spanje ruim 27.000 coronapatiënten overleden. Het land hoopt dat op 1 juli buitenlandse toeristen weer kunnen komen. In de weken daarvoor is er een proef met reizigers uit veilige landen. De heropening van de horeca is zonder excessen verlopen, zeggen de veiligheidsregio's. Ze spreken van een gezellige tweede Pinksterdag. Volgens voorzitter Bruls van de regio's wordt de anderhalve meter regel gerespecteerd door het publiek. De drukte in binnensteden, op stranden en in natuurgebieden was volgens Bruls vergelijkbaar met Hemelvaartsdag. Op sommige plaatsen moest de politie ingrijpen en wegen afsluiten. Er zijn nauwelijks huurders die door de coronacrisis problemen hebben om hun huur te betalen. Dat stelt de Belangenorganisatie voor Particuliere Verhuurders IVBN. Uit een enquête blijkt volgens hen dat 1% van de huurders naar ze toe is gestapt... omdat ze de huur niet kunnen betalen. De organisatie zegt dat het daarom niet nodig is dat het kabinet hen dwingt om af te zien van de jaarlijkse huurverhoging. Het weer. Vanavond vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 11. Morgen zonnig, minder wind.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 En we gaan straks ook nog een keer naar Engeland. Ehm, deze zanger eh, maakt een mix van country, Americana, blues en wat soul. Zo kun je de stijl, de stijl omschrijven van deze Amerikaanse zanger. Zijn naam is Jonathan Terrell en dit is Love Can Find You Anywhere. Well, right in street. catch a night on fire. East side out the calling, the other side. deze Amerikaanse zanger Jonathan Terrell en Love Can Find You Anywhere. Heb je nu zelf een single die je bij ons onder de aandacht wilt brengen, of nou oud of nieuw is? Stuur het gewoon even naar info.nashvilleradio.nl En eh, ja, wie weet hoor je hem dan in een van onze shows wel weer terugkomen. Of in ieder geval voorbij gekomen. Wat je nu gaan horen is Bluegrass. Dit is Country Gentleman en Don Quixote. En daarna tijd voor de spiegelplaat. is mellow, he is strong, but he is weak. He is cruel, but he is gentle. He is wise, but he is mean. Reaching for his saddlebag, he takes a battered book into his hand. Standing like a prophet boy, he shouts across the ocean to the shore. He can shout no more have come o'er moor and mountain like a harp upon the wing. I was once a shining knight, was the guardian of a king. I have searched the whole world over, looking for a place to sleep. I have seen the strong survive, and I have seen the lean grow weak. Reaching for his saddlebag, he takes a rusty sword into his hand. Then striking up a nightly pause, he shouts across the ocean to the shore. He can shout no more. See the drunkard in the tavern spending gold to make ends meet. See the youth in ghetto black condemned to life upon the street. See the wise and wicked ones who feed upon life's sacred fire see the soldier with his gun who must be dead to be admired. Reaching for his saddlebag, he takes a tarnished cross into his hand. Standing like a preacher now, he shouts across the ocean to the shore. Then in a blaze of tangled hooves, he gallops off across the dusty plain and vain to search again woodland through the valley comes a horseman wild and free, Tilting at the windmills passing. Can the brave young horseman be? He is wild, but he is mellow. He is strong, but he is weak. He is cruel, but he is gentle. He is wise, but he is meek. we gaan naar de Nashville Spiegelplaat, waarvan het origineel uit 1967 komt. En 13 jaar later werd er een andere versie van dit nummer uitgebracht. Het leuke aan deze Spiegelplaat is dat ehm, het al in 1967 geschreven is door Willie Nelson, die het dus in 1980 opnam. Willie nam het op op zijn album Family Bible en Dottie West nam het dus in 1967 op op haar album Dottie West Sings Sacred Ballads, wat geproduceerd werd door Chet Atkins. Je gaat twee keer luisteren naar Country Gospel. Dit is In God's Eyes. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Never think evil thoughts of anyone. It's just as wrong to think as to say. stranger. Never worry if he can't repay. For in time you'll be repaid ten times over. In God's eyes, he sees it this way. but a word that's unspoken. In God's eyes, He sees it this way. Lend a hand if you can to a stranger. Never worry if he can't repay? For in time you'll be repaid ten times over. In God's eyes, he sees it this way. In God's eyes, we're like sheep in a meadow. Now and then a lamb goes astray. But open arms should await its returning. In God's eyes he sees it this way. Classic. sleepless night, and it's the same old. je zal maar spijt hebben van het feit dat je een relatie verbroken hebt... en daardoor nog alleen in dat hele grote bed moet liggen. Dat was Barbara Mandrell uit 1978 met Sleeping Single in Double bed. We gaan voor de laatste keer naar onze digitale brievenbus... en we gaan naar Engeland, naar onze westerburen. Het, eh, het nummer wat je zo gaat horen, dat vind ik wel heel erg apart. Dat is namelijk een hele grote hit van de popgroep Wham... die in de jaren 80 met dit nummer een hele grote, dikke, vette hit hit hadden. Tommy Atkins heeft het in een country jasje gestoken en zo klinkt dus nu Freedom. Every day I hear a different story People saying that you're no good for me So you love her with another, he's making a love me, baby, you deny it But you laugh and tell me I should try it Tell me I'm a baby that I don't understand But you know that I'll forgive you just this one. Zo'n hele grote pophit die je dan in een country jasje gestoken hoort worden. Tommy Atkins was dat met Freedom. We hebben straks ook nog een bluegrass versie van ook zo'n heel grote pophit. Welke dat is, moet je gewoon nog even blijven luisteren. Voor nu gaan we naar 2014 van het album Carter Girl. Het duet tussen Carlin Carter en Elizabeth Cook. Dit is Blackie's Gunman. I happy dream. to Nashville Country Radio, the best country, bluegrass, and Americana. don't worry. subscribe. square, we faced a careless crowd that we are part of.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 Het programma Songland, daar hadden we vorig jaar hadden we daar al een aantal country acts in. Maar eh, deze keer eh, ja, weten ze echt wel de, de weg te vinden naar dit programma. Na Lady Antebellum en Martina McBride is dit de derde country act die eh, via Songland al een hele leuke hit scoort. Dit is de nieuwe van Florida Georgia Line, Second Guessing. blame it on my youth or my rebel roots or the corner booths I called home. One foot out the door, always stopping short just before the fork in the road. Couldn't jump into the deep end. I was always overthinking every minute, every hour, every weekend since I met you. up my eyes to a world that I hemelde even. Met de nieuwe single van Florida Georgia Line en Second Guessing. En wat hou ik toch van die country nou? Ik kan er niks aan doen. Het blijft gewoon zo. Je hebt nog twee nummers van het Spotlight album te goed. Het nieuwe album van Kenny Chesney. Het werd geproduceerd door zijn vaste producer Buddy Cannon en heet Here and Now. Op dit album hoor je nummers van veel van Kenny's favoriete tekstschrijvers. Zoals Shane McAnally en bijvoorbeeld David Lee Murphy. Die meeschreef aan het nummer Here and Now. Die ga je zo eerst horen. En daarna Brad James die meeschreef aan Knowing You. Dit is het Nashville Spotlight album. Seen the skyline of New York City, fireflies in Tennessee. Sipped a little shine from a paper sack that'll knock the horns off a Cadillac. I must have sat on a dozen islands, watched the sun sink into the sea. Been there, done that, got the t-shirt and hat. But my favorite place to be is here. true love just around the bend. I used to be one wondering when they come. Spotlight album. Knowing you, you probably got your toes in the sand at a bar on a beach and the sun somewhere. Knowing you, you got something cold Chatting up a stranger without a care. Knowing you, you're still wild and free. And knowing you, you probably will. thousand feet When you don't even care where you land And knowing you was the kind of rush that you feel When you finally get to sit in with a band And knowing you, you're still a tumbleweed I only wish that you would tumble back so is de Nashville maandartiest. Maddie en Tay en Downside of Growing Up. En in juni hebben we natuurlijk hele andere weer. Ehm, ik zei toen straks al, toen wij een nummer draaiden van eh, Tommy Atkins... die eh, Freedom van Wham in een nieuw jasje stak. Dat we een ander popnummer hebben die in een heel ander jasje gestoken. 1982, een wereldhit voor Prince and the Revolution. Dit zijn de Red Dirt Rangers en Bluegrass versie van 1999. I go astray. When I woke up this morning, could have sworn that it was Judgment Day. The sky was all purple, there was people running everywhere. Trying to run from the destruction, and you know I didn't even care. They say 2000 zero zero party over there to fight. So if I'm gonna die, I'm gonna listen to my body. Dat was 1999 in een bluegrass jasje. En het zit er alweer op. De National Radio Show is weer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik ga je alvast bedanken voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week. En dit is George Canyon en The Speed of Life. Bye bye. 16 wants to be 16. 16 can drive a car. 16 wants to be 21. 21 gets to hit the bar. 21 wants to be 30. The 30 feels too old. The world keeps spinning round and round, round and round we go. We're all just moving at the speed of light. No fast forward and no rewind. of time We're all just moving at the speed of life, the speed of life A smile leads to a first kiss, a first kiss to a diamond A diamond ring brings the sweetest thing, keeps you up all night crying Kindergarten, senior year, so long mom and dad That smile turns into 30 years, they fly by just like that We're all just and de spieren.